Moutschreurs met het NWS Journaal. Het dodental van de aardbeving, maar het zijn er waarschijnlijk honderden. De beving had een kracht van 7,0. Uit vrees voor naschokken zijn duizenden mensen geëvacueerd. In een groot deel van het getroffen gebied is de stroom uitgevallen en zijn gebouwen ingestort. De verwachting is dat de komende uren meer duidelijkheid komt over de schade die de aardbeving heeft aangericht. Vorige week was er bij Lombok al een aardbeving met een kracht van 6,4. Toen vielen er 14 doden. In België zijn twee bezoekers van het dancefestival Tomorrowland overleden na drugsgebruik. Het zijn twee jonge vrouwen die uit het buitenland kwamen, meldt de VRT. Het eerste slachtoffer werd twee weken geleden niet goed... tijdens het eerste weekend van het festival. Ze overleed een kleine week later in een ziekenhuis in Antwerpen. De tweede bezoekster werd vorig weekend afgevoerd. Ook zij bezweek een paar dagen later. Een van de slachtoffers zou ecstasy hebben gebruikt. In Zuid-Soedan is opnieuw een definitief bestand gesloten tussen de regering en opstandelingen. Afgesproken is onder meer dat er een overgangsregering komt onder leiding van president Kiir. Zijn rivaal, rebellenleider Machar, wordt eerste vicepresident. Zuid-Soedan is sinds de afscheiding van Soedan in 2011 vrijwel constant in oorlog. Een kwart van de 12 miljoen inwoners is op de vlucht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Londen voor de elfde keer de wereldtitel veroverd. En de finale versloeg Oranje-Ierland met 6-0. Spanje werd derde door een 3-1 winst op Australië. De Oranjevrouwen zijn gefeliciteerd door koning Willem-Alexander en koningin Maxima en door premier Rutte. Het weer is vannacht helder met minima tussen 13 en 17 graden.